Tell her about it, tell her everything you feel. Give her every reason to accept that you're for real. Tell her about it, tell her all your crazy dreams. Let her know you need her, let her know how much you mean.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 De Duitse politie bevestigt berichten erover van Bielt... maar wil niet ingaan op speculaties dat het om de ontvoerde vrouw gaat. Ook wil de politie geen enkel detail kwijt over de vondst. Vast staat dat het lijk gevonden is aan de rand van een bos... niet ver van de plaats waar de mobiele telefoon van Beugerl is gevonden. De 54-jarige vrouw werd op 12 mei ontvoerd... Kort daarna eisten de kidnappers 300.000 euro losgeld. Dat bedrag werd op de afgesproken plaats neergelegd, maar de ontvoerders zijn het nooit komen ophalen. Justitie in de Amerikaanse staat Alabama wil Joran van der Sloot aanklagen wegens afpersing. Joran heeft volgens Amerikaanse media tegen de moeder van Natalie Holloway gezegd... dat hij informatie heeft over de spoorloos verdwenen Amerikaanse. Holloway verdween vijf jaar geleden na een avond stappen op Aruba. Ze zou met Joran zijn meegegaan, waarna ze verdween. In ruil voor 250.000 dollar zou Joran willen zeggen waar haar lichaam ligt. Amerikaanse media melden ook dat Joran al een deel van het geld zou hebben gekregen. Hij is nog altijd verdachte in de zaak Holloway. Van der Sloot werd gisteren opgepakt in Chili. Hij wordt verdacht van de moord op een 21-jarige vrouw in Peru. Oliemaatschappij BP doet vandaag opnieuw een poging het olielek in de Golf van Mexico te dichten. Er moet een kap op de lekkende pijp worden geplaatst. Het is onduidelijk of dat zal lukken, omdat de kapotte oliepijp een kartelrand heeft. Daardoor is het moeilijk om de kap aan te sluiten. Als het lukt, wordt de weglekkende olie naar tankers gepompt. Het weer, het is zo'n 9 graden, overdag 20 tot 25 graden. In het weekend nog iets warmer, vanaf zondag kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, heeft het. het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live.